Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Op de vliegbasis van Leeuwarden wordt voorlopig niet meer gewerkt... met de kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat zegt minister Hennis van Defensie, schrijft het Fries Dagblad. De spuitcabine die daar wordt gebruikt is sterk verouderd... en daardoor kunnen giftige stoffen niet goed worden afgevoerd. Vorige week schreef Hennis al aan de Kamer... dat op de werkplaats van de landmacht in Leusden... niet meer gewerkt wordt met de kankerverwekkende verf. De Duitse co-piloot Andreas Lubitz heeft op de heenvlucht van het toestel dat hij liet neerstorten de daling geoefend. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Bild op basis van bronnen die het onderzoek doen naar de crash van de vliegtuig eind maart. Het toestel van Germanwings verongelukte toen het van Barcelona naar Düsseldorf vloog. Lubitz zou het toestel een vlucht eerder, van Düsseldorf naar Barcelona, ook minutenlang hebben laten dalen. Volgens bronnen is er voor zo'n daling geen wetenschappelijke verklaring. Beeld schrijft dat Franse onderzoekers vandaag met een tussenrapport komen. Europese landen wachten een zwaarlijvigheidsprobleem, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland zullen in 2030 minder dikke mensen zijn, verwacht de WHO. Andere Europeanen worden wel snel dikker. Vooral in Ierland neemt het gewicht van mensen toe. In 2030 zal vrijwel elke volwassene in dat land te dik zijn. De bevrijdingsfestivals hebben ondanks het soms slechte weer bij elkaar bijna een miljoen bezoekers getrokken. En dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er waren in totaal 14 officiële bevrijdingsfestivals. Sommige moesten vanwege zware buien of harde wind worden uitgesteld of delen van het programma werden geschrapt.